Nou, ik snap heel goed dat mensen het leuk vinden om een kijkje te nemen... in het leven van mensen op social media. En tegelijkertijd, als er kinderen in voorkomen... dan moeten we ons ook bewust zijn van de mogelijke risico's. En om die reden wil ik eh, dat we regels gaan maken... dat ouders zich ook moeten gaan melden en dan kunnen we beter in de gaten houden of dat allemaal wel op een goede manier gebeurt dat kinderen in die vlogs voorkomen. Officieel mogen kinderen onder de 13 jaar niet werken. Ouders moeten daarom straks verplicht hun tiktokkende of vloggende kind aanmelden bij de arbeidsinspectie. Om te kijken of ze een ontheffing kunnen krijgen. Ze worden dan ook verplicht om ervoor te zorgen dat hun kind niet te veel aan het werk is. Op de Amstel is gisteravond een jetskier om het leven gekomen. De man van 47 uit Amstelveen is waarschijnlijk tegen de kabel van een veerpont gevaren. Omwonenden probeerden zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De man overleed in het ziekenhuis. De voetbalsters van Barcelona of Arsenal kunnen zaterdag gewoon de beker de lucht in tillen als ze de Champions League finale winnen. Dat was even onzeker. De beker was gestolen. Hij lag afgelopen zaterdag in een stadion in Lissabon, maar die ruimte werd niet bewaakt. De Portugese politie heeft de dieven opgespoord en de beker teruggevonden. En grote overstromingen in het zuidoosten van Australië. Zeker 50.000 mensen kunnen geen kant op door het water. Reddingswerkers halen nu mensen van het dak die daar naartoe zijn gevlucht. het einde is nog niet in zicht, zegt correspondent Meike Weijers. De komende uren wordt er nog zeker 300 mm regen verwacht. Drie keer meer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dus voorlopig is het nog niet voorbij. Het is nog niet duidelijk of bij de overstromingen in het zuidoosten van Australië ook slachtoffers zijn gevallen. Het weer in Nederland, een mix van zon en wolken met in het zuiden kans op een buitje. Het is 14 graden aan zee en 20 in Limburg. Morgen meer wolken en vooral in het noorden wat nattigheid bij 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint. Het is vooral weer druk bij Amsterdam. Dat heeft ook te maken met de wegafsluiting van de A1. Op de A4 naar Amsterdam sta je nu een kwartier in de file... tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer. Op de A9, daar is een ongeluk gebeurd. Van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. Vertraging is daar een kwartier en er zijn twee rijstroken dicht.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 and dance so free One more time, this got me feeling so free We're gonna celebrate, celebrate and dance so free one more time this got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time this got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time this got me feeling so free We're gonna celebrate Het ritme van Zandvoort.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 Bij de dood van de kinderen en de vader in Winschoten was verdrinking de meest waarschijnlijke oorzaak. Het Openbaar Ministerie heeft dat gezegd op een persconferentie. De auto met de drie doden werd gevonden in een kanaal in Winschoten. Voor kinderen en gezinnen die geld verdienen met vloggen en tiktokken gaan strengere regels gelden. Het kabinet wil kinderen beschermen tegen moderne vormen van kinderarbeid. Een internationale groep diplomaten is op de bezette westelijke Jordaanhoever beschoten door het Israëlische leger. Dat zeggen de Palestijnse autoriteiten. Niemand raakte gewond. En het weer op de meeste plaatsen droog.